Ik heb voor jullie weer een lekkere stapel heerlijke muziek vandaag. En ik ben er deze middag van thee tot bier. Met natuurlijk ook de gebruikelijke vaste rubrieken in donderslag. Over 10 minuten, en dat is dan ongeveer om 10 over 2, dan hang ik weer even met Rob aan de telefoon. En dan gaan we weer even kijken wat we kunnen lospeuteren over de tip van de sluier. En dat heeft natuurlijk weer te maken met zijn fabuleuze platenkeuze. En die hoor je dan straks om half bier. En ook vandaag is hij er weer, eh, onze donderslag-columnist. Eh, Theo Farid is dat. En hij is er met een nieuwe BlaBla-blog om ongeveer half drie. En hij heeft vandaag iets over reclame, heb ik uit betrouwbare bron vernomen. Ja, ik hoor nog eens wat. Eh, je kunt me e-mailen. Stuur je e-mail naar rogier.radio501.nl op Facebook ben ik ook te vinden onder de naam RVD501 en op Twitter met dezelfde naam RVD501. Zo, genoeg gezeurd, nu is het tijd voor muziek. De eerste plaat van deze donderslag is van de groep Monks Avenue en die is getiteld The Rain. gonna be the verbal te openen. Wonderslag. De uh, dag van vandaag is natuurlijk 25 oktober. Dit is Radio 501. Ik ben er tot 4 uur. En ja, u hoort het al, hè? dat is Anne Soldaat van zijn nieuwste cd, zijn laatste album. Prachtig mooi nummer. Safe as a Rock. Het is inmiddels 10 eh, minuten over tweeën en dan heb ik Rob de kamer aan de lijn. Eh, Rob, goedemiddag. Goedemiddag. Ik bel je voor een tipje van de sluier, maar voor we dat doen wil ik toch even weten. We gaan namelijk eh, zaterdag gaan we over naar de wintertijd. Oh. ik weet niet of jij dat al wist, maar weet jij een beetje hoe dat zit? Gaan we nou vooruit, achteruit? Ja, we gaan altijd vooruit. Altijd vooruit? Ja, maar de klok hè? Gaat die nou een uur terug of een uur vooruit? Nee, de klok die, ehm, die moet je een uur stilzetten. En dan hebben we ook een uur lange slaap of korter? Korter. Hebben we dan een uur korter stil? Eh? Nou, dat hangt een beetje van je bedritme af. Oh. Maar als je s'nachts slaapt, heb je een uur korter. Maar weet je zeker dat de klok teruggaat? Dat die, of dat je hem stil moet zetten? Nee, wanneer moet je hem weer aanzetten dan? Eh, over een jaar. Volgend jaar. Nee, over een half jaar. Over een half jaar, dan moet je hem weer aanzetten. Dan gaat hij weer verder. Om hoe laat moet je dat doen? Eh, om drie uur s'nachts of om twee uur. Dat weet je niet zeker. Nee, want drie en twee vallen samen, hè, toch? Ja, meestal wel dan. Dus, eh, even. dus dan wordt het om drie uur, wordt het twee uur. Dan moet je hem een, een, uur, terugzetten, eh, een uur terugzetten. Nee, je moet hem een uur... Want je hebt een uur korter, dus dan heb je minder tijd. Maar je moest hem stilzetten, zei je. Dus als je hem stilzet, dan is het eh, eh, twee uur en dan wacht je een uur en dan is het weer twee uur. Wat ingewikkeld allemaal. Weet je wat? Eh, je moet gewoon zo'n atoomklok nemen, die doet het zelf. Oké. Dan gaat het vanzelf goed. Oké, okay, dus, dus, een radioactieve klok. Ja, of gewoon op je pc, die gaat ook vanzelf. Gewoon Microsoft, die doet dat voor je. Oh. Gewoon uh, klaar. Niks doen. Gewoon kijken hoe laat het is als je opstaat. Dat is de makkelijkste manier. Dat is het makkelijkste. Oké, nou, ik bel je natuurlijk voor een tip van de sluier. Echt? Voor, oh. voor half bier, want dat is nog gewoon half bier. Want de zomertijd gaat nu nog niet weg. Dus... Nee, we hebben nog geen tijd. Dus... <laughs> Zo, is die binnen steeds een beetje verkouden, hè? het, gaat, gaat wel redelijk goed hier. Beter, oh, minder slecht. Vorige week was het nogal behoorlijk. Zo is het zat ik toch in een zware depressie. Zo, gaap op eh, de donderdagmiddag. hey, moet je luisteren. Ehm, tip van de sluier, wat heb je eh, voor eh, sleutelwoorden voor de luisteraars die willen googelen? Ik kan het niet uitspreken. Oh? Ik heb er weer zo een. Ik weet niet waarom ik altijd van die dingen opdoe die ik niet uit kan spreken. En wat vertalen ze is dan? Uh, het is, Japans of zo? Het is, ehm, om precies te zijn, <coughs> nou. is het Neder-Saxisch. Neder-Saxisch? Neder <laughs> Ga daar maar op googelen. Dan kom je er wel. Dat is toch, uh, dat is toch eh, Duits? <laughs> ja. Neder-Saxisch. Ongeveer. Neder-Saxisch. Nou, doe, doe maar. Och jee. Lach je op. Oh, nou. Dus de saxisch En daar moeten ze op googlen. En dan vinden ze automatisch wat jij bedoelt? <laughs> ja. Nou, ik durf het hopen. Ik denk het ook niet. Hé, hey, moet je luisteren. Dan ga ik nou een plaatje draaien. Dat is wel even lekker voor de afwisseling natuurlijk. Eh, want het gaat allemaal om muziek ook, hè? En ik heb hier een eh, nummer staan van Zizi Top. Oh, ja. de baarden. Sorry? Van de baarden. Ja, ja, ja. En eh, het nummer is oorspronkelijk van eh, Spencer Davis Group. Oh, Keep on going. Nee, Kimmy oh. All Your Loving. Oh, die ken ik ook wel. Oké. Yes, ik zie je vanmiddag om eh, half bier straks. Texas afkomstig eh, Zizi Top. De mannen met de lange baarden. En eh, de kekke autootjes, als je de videoclips een beetje gevolgd hebt in het eh, verleden. Ik weet niet of ze daar nog gebruik van maken, maar ze hadden altijd hele leuke hot rods in de videoclips. Zoals de clip Sharp Dress Man. We gaan naar uh, de Reggae Night. En dat doen we met Jimmy Cliff. give and the love. So turn on the light, make it shine bright. And listen to this. Jam it. fucked up natuurlijk een uh, van eh, Jimmy Cliff, Reggae Night. En het is eigenlijk een plaat die Johnny van Horen zou draaien in zijn show. Maar ja, ik ben er ook niet vies van. En eh, ik moest het toch maar even draaien. Dit uur vlak voor een gloednieuwe plaat. En die staat nu klaar. En die is van de Rolling Stones. En die heet Doom and Gloom. dit jaar opgenomen en op single gezet. En dat komt ook op de nieuwe LP van de Rolling Stones. En dat wordt de verzamelaar met een paar nieuwe nummers erop. Dit is T-Bone Shuffle van Albert Collins. Let your hair down, baby. Let's have a night ball. If you don't let your 501. Blabberblog. De Blablablog van Theo Verriet. Blablablog.nl, 25 oktober 2012. Irritant sterke reclamekut zweet dat het een lieve lust is. Ik erger me echt dood aan reclames. Ligt dat nou aan mij? Die lul van Coolbest, die met zijn zelf ingenomen tronie ja-knikkend goedkeurend kijkt naar een debiele danseres. Is toch vreselijk? Een Calvé is ook al zo irritant bezig met een uit de fles vettigheid tevoorschijn komende Prins Charming. Ze denken nog niet dat ik het risico neem en zo'n fles koop. Kom op zeg. Irritante reclames slaan vaak ook helemaal nergens op. Rexona bijvoorbeeld. Vrouwen zijn sterk, geen enkele uitgezonderd. En vrouwen zweten. Wat de fuck heeft zweten nou met sterk zijn te maken? Ik erger me groen en geel aan die irritant zwetende reclamekut. Heeft Rexona daar niet iets tegen? Er zijn gelukkig ook wel leuke reclames, maar die kan ik me niet herinneren. Het werkt dus helaas wel, verdomme. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Het is weer tijd voor eh, muziek van Randy Newman vandaag. Rider in the Rain. Got a gun in my holster. Got a horse between my knees. and I'm gone to Arizona. Pardon me, boys, if you please. I have been a desperado, raped and peerless across the plain. Now I'm gone to Arizona just to ride. my mother's in St. Louis, and my bride's in Tennessee. So I'm going to Arizona with the band. next door. Well, he was fighting in the war. Now I'm gone to Arizona. Ain't gonna work for him no more. zou dat dus eh, gaan over een fietser in de regen. Dit was dus op een paard. Dit is deze van Tim Knol uit Horen. you, this ride would make no sense. Honestly, I'd never have a chance. de trauma aanwezig. En vandaag I'm Looking Through You. En dat is te vinden op het album Rubber Soul.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 Been eaten up, chewed on and spat out cold. Short changed, underpaid and oversold. Some people say I've been the victim of my own success. I can't explain it, I'm just lucky I guess played the game for what it was, got hung out to dry. They threw me to the lions just for telling a lie. The way some people talk, you would have thought I could have hung for less. But don't blame me, boy, I'm just lucky, I guess. Shipwreck me and I'll build a boat throw me overboard and I swear that I'll float. There's nothing you can do to me, I haven't done it myself. I've been down in the trenches with the pimps and thieves. I've waded through the mud till it was up to my knees. I've seen things to make the laughing cavalier depressed. The way I see it, I'm just lucky, I guess. judge in this town. They never love you more than when they're sending you down. Now I'm just another number, doing time with the rest. Me and my friends, we're just lucky, I guess. I ain't gonna cry no tears anymore. There's nothing you can show me I ain't seen before. Down in the bright patch was where I was born. makes a great white hope. Been strung along and always given just enough rope. I've done what I was told, done my best to please. Now when people see me, nieuwste cd van Beth Hart is uit. En van het album Through the Window of My Mind. I could fly away Revival your number one station. Your number one station. You're listening to 501. There's nothing hotter. Your number one station. Het wordt tijd voor wat Nederlandstaligs in donderslag hier op Radio 501. Dit draaide Lucien vorige week. Ik vond het een mooi nummer van Frits Lambrechts. Het heet Dodemans Hand. op het stuur. De duvel op mijn schenen. Met olie op het vuur, de reuma in mijn benen. Ik strompel naar de tafel, bandieten langs de kant. De dealer is mijn vriend, veertien in mijn de river is gestrand. Dit is mijn dag, al is de avond laat, de kool dat de pijn vergaat. Ah. Je strakke lange benen, je parelwitte tanden. De kogels in mijn vuisten, we dansen tot ze branden. Twee fonkelende ogen, die en een paraplu. Als vlinders in de nacht, casino déjà vu. Dit is mijn dag al is de De koning wacht totdat de pijn vergaat. Laat het balletje maar draaien. Kom maar op met die kaarten, ik ga mee. Dus mijn dode landsgenoot. Ben jij het lief? Wat zeg je, schat? Ik zorg voor ons. bala que madrada De Radio 501 plaat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. City boy. and I don't voor je hoofd eh, van deze week is tot eh, vrijdagavond 9 uur Dutch Elm Beetle van de Hoornse band The Item.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 Gelaten zingt hij mee met de tekst van de muziek. Het houdt niet op, niet vanzelf. We blijven achteruit bewegen en verlaten de kamer via het sleutelgat van een gesloten deur. Aan de andere kant van de gesloten deur, bovenaan een trap, zien we de moeder van het jongetje met de sleutel in haar hand staan. Op gefrustreerde toon zingt ook zij mee met de muziek. Het houdt niet op. Niet vanzelf. We bewegen met de trap mee naar beneden, waar we een vriendin zien die naar boven kijkt, terwijl ze haar jas aantrekt. Ze pakt haar telefoon en draait een nummer. Ondertussen zingt zij op haar beurt mee met de muziek. Het houdt niet op, totdat je iets doet. We zien die vriendin weglopen en horen een stem die zegt: Kindermishandeling stopt nooit vanzelf. Wel gerust voor hulp en advies 0900 123 1230 voor 5 cent per minuut. Deze tekst zien we ook in beeld. De stem vervolgt: Een veilig thuis? Daar maak je je toch sterk voor? Het beeld wordt op dat moment wit en we zien deze tekst ook in beeld, samen met de tekst voor eenveiligthuis.nl.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 Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. De Donderdag Radio 501. Het is nu drie uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Oh, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. geschiedenis van Radio 501. Maar ik ben er nog tot bieruur voor jullie. En ik heb tot bieruur nog mooie muziek. En ook nog de donderdisc en de platenkeuze van Rob Ricard en de muziekagenda. Ik startte dit tweede uur van deze donderslag met muziek van The Eagles met James Dean. En de donderdisc die komt natuurlijk zoals altijd zometeen als derde plaat van het tweede uur langs. Maar eerst nog muziek van Raccoon. Van hun laatste album is dit Liverpool Rain. stuck in a van as far away as I possibly can. Stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt net it rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same. Look at the heroes in Liverpool rain.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 You're so sweet. Hey yo, this is so really jazzy. dag de donderdisc van Saskia Laro. Dit is Creedence Water Revival. Hey Tonight. Hey tonight. James Bond film Skyfall is vanaf 31 oktober in de bioscoop. En Adele zingt de titelsong Sexy, stobend, met eh, wat suspense. Dat is waar een goede Bondsong aan moet voldoen. Adele schaadt zich in een rijtje van 50 jaar Bondgeschiedenis met Shirley Bassey, Tina Turner, Tom Jones, Paul McCartney, Nancy Sinatra, Duran Duran, Sheena Easton, AHA, eh, Carbage, eh, Jack White en Madonna. Voor het lied van Adele geldt wat voor elk vijf sterren bondlied zou moeten gelden. Er moet geolied het beeld binnen kunnen glijden op een moment dat het ineens bijzonder lijkt te klikken tussen Bond en zijn knappe maar verdorven tegenspeelster. Bij Skyfall van Adele eh, moet het goed komen. This is the end. Hold your breath and count. to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment.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 En die is getiteld Sex and Drugs and Rock'n'Roll. De flashback van 25 oktober op Radio 501. En we blijven even in Engeland, want daar kwam Ian Jury vandaan. En dan komen we bij John Lennon aan. En die heeft ooit gezongen dat hij nogal een jaloerse man is. Jealous Guy. luisteraars, het is inmiddels half uur geworden. En dan is het tijd om eh, de platenkeuze van Rob Picard alle aandacht te geven. en dat doen we natuurlijk met Rob Picard zelf aan de telefoon. En die zit aan gene zijde. En eh, ik ben zeer benieuwd wat het gaat worden. Eh, Rob, nou, je Hallo? Ja, joh. Wat ik het eigen te snuiven en te snuffen? Ik heb dat uur van die wintertijd vast ingehaald. Ik word net wakker. Oh, nee, hè? Ja. Oh, wat erg. Nou zeg het dus? Uh, eh, nee, de Saxies eh, was jouw sleutelwoord voor de Googleaars. En ik weet niet of ze wat gevonden hebben. Ze hebben mij niet gemeld met de uitkomst. er stond, dan, er stond geen prijs eh, tegenover trouwens. Hè? Er stond ook geen prijs tegenover. Jawel, een Neder-Saxische leverworst. Oh, ja, nou, dan moet jij er maar op sturen. Ik niet toch, dat gaat niet goed per kost. Hé, hey, um, ja. Neder-Saxisch. Het is een, het is een ehm, Achterhoekse band die komen dus uit de Achterhoek. Dus het is helemaal niet eh, eh, Duits? En, nee, maar ze, ze, zingen in het Neder-Saxisch. Oké. En ehm, ja, ze komen uit de buurt van Boeren, zeg maar. hey, maar heb jij daar al eens een keer iets niet van gedraaid? Van wie? Eh, van het Neder-Saxische... Ah, dat zou goed kunnen. Ja, moet ik zeggen, dialect? Het klinkt taal. wel bekend, hè? Nee, ik, ik, ja, ik denk dat je een, een, een, twee jaar terug of zo Iets een keer, nee, de sancties heb... Eh, ja, dat zou best kunnen. Want dan heb je een klein tijdje heb je namelijk eh, dialecten en andere talen. Uh, zoiets heb je... Nee, dialect heb je gedaan. Dat, weet je wat dat was volgens mij? Dat weet ik niet meer. Ja, Skik, die zingt ook in het Neder-Saxisch. Is Skik ook in het Neder-Saxisch? Ja. ik, ik, dacht dat het gewoon Achterhoeks of Drents was of weet ik veel. Ja, dat is dan een, een dialect. Dus, maar deze ook. deze, en het heet... Ehm, ehm, die naam, hè? Ja van die band. Ja, ik kan het helemaal niet uitspreken. Maar dat betekent, jongen, het is me wat. <laughs> Zo heet die band. Ja, nou, die band heet Bo, toch. Ja. En, en eh, het, eh, nummer, de, titel van de song is eh, uh, <laughs> jongen, het is wat, maar dan in het uh, neder Nee, Tjongejonge jongen, het is me wat. In het Neder-Saxisch is Bovoy toch. Ja. Of Bovoy toch. En, en het nummer heet uh, Bernd van Kuperen. Jee. Oh! <laughs> dat? Nou, de nou. LP, die, nou ja, zeet de jongs. <laughs> Ik weet ook niet wat het betekent allemaal. Nou, zeker is waarschijnlijk eh, zoek. <clears throat> zeker de jongs, oh, zoek de jongens. Ja, denk het. Maar ze heten wel een beetje normaal. Hans, Hans Kuiper, Willem de, Willem de Molder, Aan ja. en Paul Kemper. Nou, dat klinkt wel goed, hè? Ja, nou. het klinkt heel erg Neder-Saxisch. Nou, dan gaan we, dan gaan we nu luisteren. <laughs> ik ben zeer benieuwd hoe jij dat gaat aankondigen nu. Weet je hoe het klinkt? want het is een beetje Tex-Mex. Ja. Maar het klinkt een beetje als... Uh, hoe heet die gasten nou uit Venray? Ja, je bedoelt Hezen. Ja, zo, zo klinkt het een beetje. <clears throat> oh, maar Hezen is dus geen Neder-Saxisch? Nee, dat is... Uh, Upper Limburgs. Nou, hij is ook Duits hoor, heel veel Duits. Maar goed, ja. Ehm, zal ik hem maar aankondigen? Ja, want iedereen is natuurlijk zo verschrikkelijk opgewonden van benieuwdheid. En ik ben benieuwd hoe jij dat gaat eh, aankondigen, want je kan het moeilijk uitspreken, zei je. Ja, ik, ik had het even moeten verifiëren bij, uh, bij Boer hoe je dat uitspreekt. Maar misschien moet je Boer straks maar even bellen om te vragen hoe je het uitspreekt. <laughs> nou, daar heb ik niet zoveel tijd meer voor. Oh, nou, dan doen we het nu. Oké, probeer het. Aan, hè? Ja. Eh, luisteraars, we gaan luisteren naar Bo toch? met het nummer Berend van Cupre van de LP Zeep Jongs. Zo, dat heb je heel erg netjes gedaan. Tot volgende week. Hoi. De platenkeuze van Rob Ricard. Goeiedag, mijn dier, ben nog vrij. Mijn naam is Beert van Cupre. Ik heb een mooie boerderij. Dat ook van, oh, hij trouwt met mij. Ik heb goed melk op al mijn grond. Er is voor twee plaatsen zat. Ik heb vijftig beesten en een hond. Miva en Mo woon aan waar bij mij komt. Geef ik mijn lief, geef ik mijn hart. Ik zag hoe over straat gaan. Ik kwam een kort aan mij voorbij. Mag ik wel even bij jou staan? Mijn naam is Bian van Kuperi. Ik heb hoe hier nog nooit gezien. Wie komt hier zeker niet vandaan? Ik vul me man zo alleen. Geen dientje het. met mij aan. Ik doe een verhaal. Hij wie mij komt, al wat ik kan. Brengt Furjo dan langs de rest. Wij lopen samen, hand in hand. Bij de bekken in het gras ligt onze lieve in de brand. De kalveren stoeft als de drood, de kieften reert hoog aan de log. Ik werd er met mijzelf geen rood. Ik heb zo lang hier nog eens te krijgen van oh, hoor niet genoeg, nee, nooit genoeg.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 She's giving me excitations. zomertijd. Ja, iets stekelbaars. Doe maar twee eh, kipkoontjes op een bedje van curry. <laughs> dus eh, dit jaar ging het dus goed. ja, nee, op cheesecake. Een uurtje klok, een uurtje vooruit. Een uurtje in slapen, kind kan wassen. <laughs> je doet het wel fout, Jopie. Het is terug, terug. Een kind kan de was doen, ja. Een kind wel, maar Jopie, uh -uh. Is het afgelopen met dat neerbuigen? Ik doe van jou altijd. Hoe laat is het dan nu? Luister, mijn moeder had een heel handig ezelsbruggetje. In de zomer zit er van vooruit. Ja, en in wintertijd dan? Zit, ja, dan zit er van eh, terug. Ja, ja. Nou, als mijn moeder het zei, klonk het altijd heel erg logisch, uh, eh, Jobie. Goedenavond. Mag ik een... Uh... Nee, doe maar twee kipcorns. Ja, twee... Uh... Twee kipcorns. Ja, ik ken u wel. Wat? Wat? Oh, ik ken u wel. U bent een bekende Nederlander, hè? Oké. Oké. Oh, en het, en het dagelijks is meneer niet zo grappig, hè? Jawel, Joop, juist wel. Hij is niet bang. Hij is die man die altijd op tv van... Eh, oh, eh, in de zomer eh, gaat, de, gaat, gaat de tijd vooruit. Of nee, achteruit. Nee, wacht. Hè? <laughs> dat was niet, toch? Eh, ja. Ja, zie je wel. Hij was het van... Eh, nee, maar in de zomer gaat hij er vooruit. Nee, achteruit. Huh? Oh, is het. Wat, doe eens. Ja. Nou, eh... Uh, kom op, doe, ja, doe eens. kom op, doe eens. Zijn we te min? Is dat het? We zijn te min. Hoor je dat? Jo begrijpt het echt niet. Dus misschien is het handig als u eens... Goed, nou, op het eind van de zomer dan gaat de... <laughs> Aan het eind van de zomer, zegt hij. Op het eind van de zomer dan gaat de klok een uur terug. Het <laughs> is zo schitterend. Gaat de klok een uur terug en dan kun je dus een uur langer, uh, langer slapen. Langer? Hij zegt langer! Leon, laat die man nou even. Ja, maar dit is toch hilarisch? Aan het eind van de zomer gaat de klok een uur terug. <laughs> wat dan? <laughs> Schitterend. Dat kun je onthouden, want dan kun je een uur langer blijven liggen. Ja, ja, ja, ja. Lara, <laughs> hij is een uur lang geslapen. Ja, dat is goed, hoor. Ik leg het nu toch gewoon goed uit? Hij legt het goed uit. Dat is goed, zegt hij. <laughs> Zo is het echt. Dus ik leg het nu... Hilarisch! Hilarisch is het inderdaad. het eind van de zomer gaat de klok een uur terug hoe is het met mijn kipkolen? Ja, die kipkolen. Kipkolen. Ah! Oh, oh, alsjeblieft. Oh, nog even voor alle duidelijkheid. In de zomer gaat de klok een uur... Terug. <laughs> En in de winter, in de winter. dan gaat hij vooruit. <laughs> nou, sorry hoor, ik begrijp niet wat hier zo grappig aan is. Ja, ik begrijp het eigenlijk zelf ook niet. Jo, doei. Leon. Ah. Leon. Hoe laat is het nu echt? Leon. Hé, ah. ah. is hij weg? Ja, hij is weg. Ik vind hem inderdaad echt, echt niet leuk. Tijd voor Sil Johnson. Anyone but you. a time. 25 oktober natuurlijk weer een, nieuwe donderslag muziekagenda. Pak pen en papier erbij voor als je wilt meeschrijven. Er komt hier de agenda. Op zaterdagavond 27 oktober in dorpshuis De Spil in Middelum, Friesland... speelt Left Hand Freddy samen met de John F. Klaver Band. Aanvang is 9 uur. Op zaterdagavond 3 november speelt Bluff in het kader van 20 jaar Bluff... in de Ziggo Dome in Amsterdam... Aanvang half negen en de zaal is open om 7 uur. Op zondagavond 11 november kun je naar Todd Rundgren en het Metropoolorkest in Paradiso Amsterdam. Aanvang half negen en de zaal is open om half acht. Op woensdag 21 november geeft Calexico een concert in Paradiso Amsterdam. Aanvang half negen en de zaal is open om 7 uur. De kaartverkoop is al begonnen. Op 25 eh, november speelt Herzen in P3 in Permanent. En op 30 november spelen zij in de Vorstin in Hilversum. Zij hebben een nieuw album uitgebracht en het heet Geel. En dat is de eerste nieuwe studio-cd na 2006. Op dinsdag 27 november treedt Patricia Kaas op in Theater Carré in Amsterdam. Wees er snel bij met het aanschaffen van de kaarten, want de kaartverkoop is al een aantal maanden geleden gestart en mogelijk is het al uitverkocht. Eh, kijk daarvoor eventjes op de website van Theater Carré. Op 30 november treden de tips op met zangeres Elsa Beckman. En dit is in het eh, voorprogramma van Rylan en de Bombardiers. Locatie Manifesto in Hoorn. Op 3 december geven de Black Keys een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De Black Keys hebben een support act die in het voorprogramma optreedt. En dat is de groep de Maccabees. En de aanvang is 8 uur. Op maandag 10 eh, december 2012 treedt Glenn Hansard op in Paradiso Amsterdam. Dat duurt nog wel even, maar de kaartverkoop is op 12 mei begonnen. Op dinsdagavond 14 mei 2013 kun je naar An Evening with Mark Knopfler en Band. De kaartverkoop is op 11 september begonnen. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 25 oktober 2012. Als je agendetips hebt voor de periode na 1 november, stuur die dan naar rogierradio Ook kleine optredens in plaatselijke cafés die kunnen worden doorgegeven. En nu tijd voor de laatste plaats van deze donderslag. Galaxico treedt op woensdag 21 oktober op in Paradiso. En daarom vandaag, net zoals vorige week, aandacht voor Galaxico. Muziek van zijn nieuwe album El Gears. Ik heb gekozen voor IP. donderslag op donderdag. Hey, heldere hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja. De klok slaat alweer bijna bieruur uur en dat betekent dat aflevering 132 van Donderslag alweer bijna aan het eind is gekomen. We gaan een bieruur, Studio 11 afsluiten, maar niet gedreurd, Mijn collega's in de centrale Radio Vijflijn-studio, we zijn er voor jullie op deze Radio vijflijn Daverende Donderdag nog tot spookuur.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 Ik ben eh, ook op Facebook te vinden en ook op eh, Twitter met de naam RVD501. Het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren en dat kan met een reclamespot op Radio 501. Of je adopteert een radioprogramma of je adverteert via onze website wwwradio Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar salesradio Tot zover de radiotechnische mededelingen van vandaag. Ik bedank mijn redactieteam weer voor de medewerking aan deze donderslag van 25 oktober. En de luisteraars thuis en op het werk ook allemaal bedankt voor jullie aandacht. We schakelen na de piepjes over naar de centrale Radio 501 studio. En daar staat mijn collega Lucien Greefkes in de startblokken voor zijn eh, programma Afternoons. Met erin weer een nieuwe platenkast van. En ik ben weer reuze benieuwd wie vandaag de stapelplaten naar binnen schuift. Blijf luisteren. Je hoort het allemaal straks van Lucien van Lucien Greefkes. Ik ben er volgende week weer dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. Tot zover, tot volgende week. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag bij helder hemel.